NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. In Rusland worden de luchthavens extra bewaakt na de zelfmoordaanslagen op twee metrostations in Moskou. Daarbij kwamen in de ochtendspits zeker 37 mensen om het leven en raakten meer dan 60 mensen gewond. Volgens de autoriteiten waren de zelfmoordenaars vrouwen. Op beelden is te zien dat ze in het gezelschap zijn van twee andere vrouwen. Hun foto's worden door de politie verspreid op metrostations. De verantwoordelijkheid voor de zwaarste aanslagen in de Russische hoofdstad in zes jaar is nog niet opgeëist. De autoriteiten denken dat islamitische militanten uit de noordelijke Caucasus erachter zitten. Die hebben al vaker aanslagen gepleegd. Fors bezuinigen op defensie staat op gespannen voet met de grondwet. Dat concludeert oud-minister Zalm, die onderzoek deed naar de toekomst van de krijgsmacht. Volgens Zalm kan defensie bij forse bezuinigingen niet meer voldoen aan zijn grondwettelijke taak om de internationale rechtsorde te handhaven. Zalm pleit ervoor om in de toekomst weinig te veranderen aan het karakter van de Nederlandse krijgsmacht. Korpschef Magda Bernsen van de politie Friesland is de hoogste nieuwkomer op de lijst van D66 voor de Tweede Kamer. Ze staat op nummer 2 achter lijsttrekker Pechtold. Derde op de lijst is Gerard Schouw, momenteel fractievoorzitter van de Democraten in de Eerste Kamer. Opvallend is verder de naam van oud-NOS-journaalpresentator Pia Dijkstra. Ze nummer 16 op de lijst. De leden van D66 kunnen de volgorde nog veranderen. Met de paasdagen het komend weekend komen er ongeveer 800.000 toeristen naar Nederland, verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme. Vorig jaar waren het er iets meer, maar toen viel Pasen later. Verwacht wordt dat 450.000 Nederlanders erop uittrekken, van wie er 250.000 in eigen land blijven.